Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Canada is opnieuw een massagraf ontdekt bij een voormalig internaat voor inheemse kinderen. Volgens een inheemse groep gaat het om 182 anonieme graven bij een kostschool in de provincie British Columbia. De afgelopen tijd werden bij twee andere internaten in totaal bijna duizend graven gevonden. Inheemse kinderen moesten zich op de kostscholen aanpassen aan de westerse cultuur. Sinds de ontdekking van de graven zijn er in Canada verschillende katholieke kerken afgebrand, vermoedelijk door brandstichting. De site waar vakantiegangers gratis een coronatest kunnen aanvragen is weer bereikbaar. Wel is er nog maar één testbedrijf met 14 locaties op de site aangesloten. De komende dagen komen er meer partijen bij, zo is de bedoeling. Door problemen was het afgelopen dag niet mogelijk om online een afspraak te maken. Telefonisch kon het wel, daar is tienduizenden keren gebruik van gemaakt. Het demissionaire kabinet besluit niet of de anticonceptiepil terugkomt in het basispakket van de zorgverzekering. Het volledig vergoeden van de pil kost naar schatting tientallen miljoenen euro's... en zo'n beslissing moet het nieuwe kabinet nemen, zei minister Van Ark in de Tweede Kamer. De meerderheid van de Kamer had eerder dit jaar aangedrongen op de terugkeer van de pil in het basispakket. Volgens de voorstanders kan dat leiden tot minder ongewenste zwangerschappen en dus minder abortussen. De stad Utrecht was direct betrokken bij de slavenhandel en profiteerde van de opbrengsten. blijkt het onderzoek en opdracht van de gemeente. Daarin staat dat alle grote instituties in de stad van de slavernij hebben geprofiteerd. Zoals de gemeente, musea, de katholieke kerk en de universiteit. De Utrechtse rol bij de slavernij was volgens de onderzoekers relatief klein... vergeleken met een stad als Amsterdam, maar groter dan tot nu toe werd gedacht. Het weer. Vooral in het oosten nog wat regen. Overdag bewolkt met ook dan vooral in het binnenland regen. Het wordt 14 tot 18 graden. De dagen daarna wordt het iets warmer.